De dirigent Koert Massour is overleden. De Duitse werd gezien als een van de beroemdste dirigenten ter wereld. Masur werkte lange tijd in de DDR. Daar speelde hij ook een belangrijke rol bij de politieke omwenteling in 1989. Toen de demonstraties uit de hand dreigden te lopen, riep hij op tot kalmte. Na de val van de Berlijnse muur brak Massour ook buiten Duitsland door. Koert Massour was 88 jaar. De Amerikaanse minister van Defensie Carter heeft excuus aangeboden voor een Amerikaanse luchtaanval op Iraakse troepen. Daarbij zijn gisteren volgens Irak negen militairen om het leven gekomen. Carter zei dat de bemanning van een Amerikaans vliegtuig zich hoogstwaarschijnlijk heeft vergist. De Britse voetbalcommentator Jimmy Hill is overleden. Hij was een van de invloedrijkste figuren uit de Engelse voetbalgeschiedenis. Als voorzitter van de vakbond voor profvoetballers wist hij te bereiken dat er niet langer een maximum zat op het salaris van voetballers. Hill was ook veel te zien op tv. Zo presenteerde hij het BBC-programma Match of the Day. Jimmy Hill is 87 jaar geworden. In een aantal Amerikaanse steden zijn Star Wars-fans massaal bij elkaar gekomen voor lichtzwaardgevechten. Doel was om een Guinness World Record te vestigen. Of dat is gelukt is nog niet duidelijk. Deze week ging het zevende deel van Star Wars in première en de film lijkt een groot kassucces te worden. Het weer, vannacht blijft het zacht met maxima van 10 graden. Morgen opnieuw zacht, temperatuur loopt op tot zo'n 13 graden.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 Welkom. En eh, ja, nogmaals, als je dus eh, aan het eten bent, eet smakelijk. En we gaan lekker verder. Met een ander plaatje van Roy Gore, of Roy Orbison. Hoort mij nou. Roy Orbison en You Got It. Welkom van All-Time Classics tot de hits van u.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 En dat doen we met ja, Nick en Simon. En zij hebben het over Santa's Party. Zet je radio onder de kerstboom. En zet hem op CFM. by the fireside en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Nou, wie kent hem niet? Sting. En Fragile. Oftewel op Hollands, eh, Fragiele. Dat allemaal eh, bij ZFM, Lekker een beetje in de kerststemming allemaal. En eh, ja, we gaan een lekker plaatje draaien uit, uit vervlogen jaren. En dat is Tom Jones en A Minute of Your Time. Blijf lekker luisteren. Goedenavond. ZFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. think of me. It would only take a minute of your time to spare one thought for me. Would you miss just one minute of your time?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 Still in the peaceful dreams I see. peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. The arms reach out to me. Other eyes. Smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back. an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I said just an old sweet song. Nou, dat was hij dan een lekkere gouden ouwe van uh, Ray Charles en eh, Georgia on my mind. ZFM, goedenavond, entertainer voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. En als je net gegeten hebt, bij het smakelijke. We gaan verder met Masari en A Brand New Day. Ja, een brand new day. En we gaan verder met eh, C.G. Lewis en Sweets for My Sweets. je dan eh, C.G. Lewis en uh, eh, Sweet Swamma Sweets. En, eh, ja, heerlijk nummer. Even kijken, we gaan een lekker plaatje draaien. Ja, die, ja, die heb ik even uit de lijst gevist van de, de, de, de jaren eindejaars top 40. En ja, dat is op, in, de, in de top 40, de jaren nummer 24. Dat is de soundtrack voor, from, from Dirty Dancing. En Bill Medley en Jennifer Morris. En ja, The Time of My Life. Now I had the time of my life.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 Nee, niet verzoekjes. We gaan een paar nummertjes draaien. En ja, de volgende nummertje dat is van een zanger uit... die komt hier uit Zandvoort en dat is Yves Berensen. En hij heeft het over een, een droomvrouw. Meer muziek, meer variatie.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 Nee, nooit had ik gedacht dat ik met kerst alleen zou zijn. Geen kerstkaart in de bus, ja van mijn baas kreeg ik alleen een flesje wijn. moet ik daarmee? Als jij vandaag niet bij me bent. Allang wil je weg, maar hiervoor had je nooit een argument. De telefoon blijft stil terwijl ik elk moment verwacht Dat jij me toch nog belt en mij dan vraagt waaraan ik dacht. Dan antwoord ik direct dat ik alleen jouw beeld maar zie. maar wil. Wie het gewonnen heeft van mij, doe zeg me wie.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 Ja, de, de, nieuws. Het nieuws van 7 uur, daar gaan we op af. En ja, ik wil in ieder geval iedereen bedanken voor het luisteren. Voor weer deze ja, middag en avond. En natuurlijk ja, wens ik u allen een, een fijne en hele prettige kerstdagen. En eh, dat er maar veel gegeten mag worden en dat u ervan eh, mag eh, genieten. En natuurlijk gaan we de allerlaatste van mij doen. Oftewel Frans-Duits en de allerlaatste is van mij. Ik zou zeggen tot volgende week, tweede kerstdag. En dan weliswaar vanaf de andere locatie. En niet vanuit de studio. Dus ik zou zeggen tot dan en fijne feestdagen. Bye. Het was weer een leuke avond wat hadden we plezier. Is er snel voorbij gevlogen, door mijn aderen stroom nu bier. Maar de kastelein wil sluiten, maar ik wil nog niet naar huis. De kroeg, dat is voor mij mijn tweede thuis. De Maar ik heb mijn zakken vol, het is mooi geweest. Ik heb de taxi al besteld en mijn vrouwtje al gebeld. Schat, ik kom er echt zo aan, maar ik kan niets laten staan in mijn cafeetje. In mijn cafeetje. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...